FM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog ongeveer 80 kilometer file. Met de meeste vertraging op dit moment op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij knooppunt Diemen is het oponthoud 15 minuten.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 Someone put a lock on this old door. It's been beaten up and used and more. It's been kicked a hundred thousand behind the eyes that saw it all. Try to fill the spaces in your little broken heart Remembering what love feels like ZFM.